Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds minder mensen geven door of ze na hun dood donor willen zijn. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 registreren niets. In het donorregister meldt het CBS. Van die groep heeft 4 op de 10 niet vastgelegd... wat er na hun dood met hun weefsel en organen moet gebeuren. Wie zich niet registreert is automatisch donor. In totaal stonden begin dit jaar ruim 8 miljoen volwassenen geregistreerd als donor. Bij een mijnongeluk in Venezuela zijn zeker 14 mensen omgekomen. In het gebied is in korte tijd veel regen gevallen. Daardoor zijn gangen in de mijn ondergelopen en ingestort. Mogelijk zitten er nog mensen vast onder de grond. Hulpdiensten gaan de mijn droogpompen en proberen daarna naar binnen te gaan. Er gebeuren vaker ongelukken in mijnen in Venezuela. De werkomstandigheden zijn behoorlijk slecht. De politie in Noord-Holland heeft weer van alles binnengekregen... tijdens een jaarlijkse wapeninleveractie in de Zaanstreek. Een week lang mochten mensen anoniem wapens inleveren op het politiebureau. Daar staat inmiddels een kliko vol. Indrukwekkend wat er allemaal wordt ingeleverd. Van eh, gewone keukenmessen tot luchtdrukwapens. Zelfs hier nog een... Eh, een zwaard uit de film Lord of the Rings. Dit is gewoon een heel goed koksmes. Het is bij ons ingeleverd en eh, als voormalig chef-kok heb ik ook veel met dit merk gewerkt. Dat is een heel goed koksmes, maar op het moment dat het bij ons bij de politie over de, de drempel komt en het wordt ingeleverd, dan wordt het gewoon vernietigd. Helaas. Ja, helaas, maar het is niet anders. In totaal zijn er 78 wapens ingeleverd. Dan nog een opvallend verhaal in de Telegraaf. Afgelopen maandag stond in die krant een advertentie voor een concert van Kendrick Lamar in Amsterdam. Compleet met QR-code om kaarten te kopen. Alleen Kendrick komt helemaal niet naar Amsterdam. Waarschijnlijk hebben oplichters die advertentie laten plaatsen. De Telegraaf baalt en zegt dat ze het beter in de gaten gaan houden. Ze kijken nog of ze aangifte gaan doen. En het weer nog een grijze dag met soms wat regen of motregen, vooral in het noorden. Tussendoor zijn er ook wat opklaringen met een beetje zon. En het wordt 15 of max 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is een vrij drukke ochtendspits met ook een paar bijzonderheden helaas. Allereerst de A9 Diemen-Alkmaar. Bij Alsmeer een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België is vandaag een nationale staking tegen de regering. In Brussel begint vanmorgen een grote betoging. Vluchten zijn geschrapt, bussen, trams en metro's rijden niet... maar de trein in België rijdt wel. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 laten minder vaak vastleggen of ze organen willen doneren. Wie zich niet registreert is automatisch donor, zegt het CBS in het donorregister. Jochem Meijer heeft voor de tweede keer een Polifinario gewonnen. De belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Hij kreeg die prijs in de categorie entertainment voor zijn voorstelling Net Alsof. Het weer, veel bewolking, vooral in het noorden wat regen of motregen, af en toe zon en het wordt een graad of 16. Dit is ZFM. Maybe it's inside the bottle.